Visser met het NOS-journaal. De oppositiepartijen houdend op het akkoord dat de Europese regeringsleiders vannacht sloten over de aanpak van de schuldencrisis. De PvdA wil de afspraken eerst goed bestuderen om te kijken of ze in het belang zijn van de Europese burgers en de Europese economie. Ook D66, SP en de ChristenUnie hebben nog veel twijfels. CDA en VVD vinden dat er goede afspraken zijn gemaakt. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig omdat gedoogmarter PVV zich verzet tegen extra noodhulp voor Griekenland. Een flink aantal ziekenhuizen en eerste hulpposten moet dicht. Ze moeten plaatsmaken voor goedkopere gezondheidscentra, waar alleen eenvoudige en veel voorkomende specialistische behandelingen mogelijk zijn. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan minister Schippers. Die kan zich vinden in de hoofdlijnen van het rapport. De Raad waarschuwt dat medisch specialistische zorg onbetaalbaar wordt als het aanbod niet wordt gereorganiseerd. In het Drentse Emmer zijn de afgelopen dagen minstens drie mensen beschoten en daar is maandag een jongen licht gewond geraakt aan zijn hoofd. Dinsdag werd een vrouw beschoten, maar ze werd net niet geraakt van een andere vrouw is de auto beschoten. De politie vermoedt dat er een luchtdrukwapen is gebruikt. Het is niet duidelijk of er gericht is geschoten. De politie in Drenthe roept getuigen op om zich te melden. Het Armando Museum verhuist waarschijnlijk naar Utrecht. Het museum stond in de Amersfoortse binnenstad, maar werd vier jaar geleden door brand verwoest. De gemeente Amersfoort heeft geen geld voor de herhuisvesting en is bereid om mee te betalen aan verhuizing naar landgoed Oud-Amelisweert bij Utrecht. Toen besluit het weer, wolkenvelden en zon, met de meeste zon in het oosten van het land. Het is ongeveer 15 graden. Morgen vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. In de rest van het land is het opnieuw zonnig. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Amsterdam-Den Haag.